Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een heftig ongeluk op de A27 zijn drie gewonden gevallen. Bij Oosterhout, in de buurt van Breda, botsten vanochtend twee auto's tegen elkaar. De gewonden zijn met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant schrijft dat er twee mensen zwaar gewond zijn. De snelweg richting Breda blijft waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag dicht voor onderzoek, meldt Rijkswaterstaat. Bij een steekpartij in het centrum van Haarlem is iemand gewond geraakt. Rond vijf uur vanochtend ontstond er een ruzie waarbij vervolgens werd gestoken. Er zijn drie mannen opgepakt tussen de 21 en 29 jaar. Waarom ze ruzie hadden is niet bekend. En het was een spannend ritje gisteren in een kermisattractie voor twee jongens. Op een kermis in Hellendoorn zaten de kinderen ruim drie kwartier vast in de hoogte. We, we zaten vast in de bank. Toen eh, trilde het karretje helemaal en toen opeens waren we stil. De brandweer heeft ze uiteindelijk bevrijd. De attractie wordt nog onderzocht en draait voorlopig niet. En misschien kom jij tijdens het rondstruinen op TikTok wel eens zulke filmpjes tegen. This is gonna be your book guide to calling books. This book is amazing! Deze filmpjes over boeken slaan dus ontzettend goed aan. Door de boektox zijn jongeren meer gaan lezen. Dat snapt dit meisje wel. Daar eh, staan boeken op en dan staat er bijvoorbeeld net een zin uit het boek... en waarmee het boek bijvoorbeeld begint. En daarmee krijg je ook een beetje een indruk van waar gaat het boek over... En op die populariteit zetten boekwinkels in. Daar hebben ze soms speciale tafels ingericht, ingericht met boeken die rondgaan op TikTok. Het weer, de dag begint zonnig. Vanmiddag komt er weer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Kroopend en Purmerend Zuid is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. Ja. Welkom terug, luisteraars, bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit, dit programma. Also welcome back for our English listeners und uh, herzlich willkommen wieder um, für unsere deutschen Zuhörer. Eh, we begonnen het tweede uur met de big band van Paulus Schaefer. Paulus Schaefer een eh, van de zeer getalenteerde gypsy jazzgitaristen en bandleider en arrangeur en componist. Het was een opname op, uit 2008 eh, van een live eh, uitvoering in Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. En het nummer was getiteld Nothing More. we gaan weer, we, we, reizen door de tijd in mijn uitzending van vandaag. Steeds in de 21ste eeuw en terug naar de 20ste eeuw. Dat laatste doen we nu. En we gaan luisteren naar een zeer beroemd duo. J.J. Johnson en Kay Winding. Eh, van hun LP J&K gaan we luisteren naar Blues for Trombone. Thank you. waren J&K op trombone... begeleid overigens door Billy Bauer op gitaar... Charlie Mingus op bas en Kenny Clark op drums. Eh, een ander icoon uit de jazz, eh, lang in Europa gewoond eh, vanwege zijn drugsverslaving. Ik heb het dan natuurlijk over Chet Baker, die zo tragisch aan zijn einde kwam... toen hij uit het raam van een Amsterdams hotel viel en op slag overleed prachtige artiest. Hele mooie opname eh, hebben we van hem. Eh, hij heeft ontzettend veel geproduceerd. Ik heb hier klaarstaan eh, de opname van de cd... Chat Sings It Could Happen To You. Een opname uit 1958. Waar Chat, de titel zegt het al... zingt en trompet speelt... en wordt begeleid door Kenny Drew op piano Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums.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 Can you imagine how much I love you? The more I see you as you your why. I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. jazzartiest. Ik heb nu wat eh, klaarstaan voor u. Misschien niet dat alle luisteraars hem kennen. Namelijk de pianist Dave McKenna. Dave McKenna, eh, geboren in 1930 en overleden in 2008. Een Amerikaanse jazzpianist die met een aantal grote uit de jazz heeft gewerkt... zoals Eddie Condon, Stan Getz, Gene Krupa, Zoot Sims... En eh, McKenna die begon al op zijn eh, eh, jonge leeftijd in 55 met het op, eh, opnemen van LP's in die tijd. En hij heeft ook heel lang gewerkt op, in een hotel als gewoon hotelpianist. Ja, je moet toch aan je brood komen. De Copley Plaza Hotel in Boston. Wel, ik heb hier de cd staan: The Piano Scene of Dave McKenna waar Dave wordt begeleid door John Drew op bas en O.C. Johnson op drums. Een opname uit 1995, Way Down Yonder in New Orleans. was Dave McKenna. Eh, we gaan naar een opname uit 2006... Eh, van de serie The Savoy Recordings... waar we luisteren naar Stan Getz op de Noor... en Dexter Gordon ook op de Noor. Eh, voor de rest heb ik niet zoveel informatie over de rest van de bezetting... maar het is een lekker nummer. We gaan luisteren naar Dextrose. En dat was kort en krachtig waren dat eh, Stan Getz en Dexter Gordon. Eh, weer tijd voor wat vocaals en wel Diane Kroll. Diane Kroll wordt hier hè, begeleid door Russell Malone op gitaar... en Christian McBride op bas. Dus een hele simpele bezetting. Het is een opname van 8 oktober 1995... gemaakt uit de New York City Power Station... Het komt van de CD Love Scenes en we gaan luisteren naar Diane met All or Nothing at All. never appeal to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Or nothing at all. If it's love, there ain't no in between begin and cry for something that might have been. No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all. your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see I've got to say no, no dit was dus eh, Diane Kroll met uh, All or, uh, even kijken. Ja, met All or Nothing at All. Dan gaan we nu door weer met een Nederlandse opname. Het is een cd uitgekomen in 2019... genaamd Sharing Shearing... door de groep Professor and Friends. En Professor and Friends dat is eh, Kees Hamelink, eh, die inderdaad eh, naast een zeer verdienstelijk jazzmuzikus ook een academicus is. Vandaar de grap professor. hij wordt verder begeleid door Jean-Louis van Dam... onze programmeur hier bij de Concerten van de Kocht... Daniel Matteau op gitaar, Daniel van Huffelen contrabas, Jeroen de Rijk op percussie. En op sommige nummers op de cd eh, horen we ook nog Nathalie Masclé eh, of Rebecca Lobry zingen. Eh, maar we gaan nu luisteren naar A Portrait of Jenny. En dat was dus A Portrait of Jenny door professor Kees Hamelink en Friends. Eh, ik heb nu een verzamelaar klaarstaan. Eh, dat heet The Best of Lionel Hampton. Jazz Essentials. Eh, het is een opname van Lionel Hampton uit november 1977. En waar Lionel de vibrafoon speelt... horen we ook Dexter Gordon op tenor... Hank Jones piano Bucky Pizzarelli op gitaar... Georges Duvivier op bas... Candido Camero op conga... en Oliver Jackson op drums. Een eh, nummer wat u kunt dromen van eh, uiteraard uh, George Shearing. Hier komt Lullaby of Birdland. was natuurlijk Flying Home. Dat heb ik nu klaarstaan, maar nu in een uitvoering van Max Greger en zijn Rias Big Band. Een hele populaire en uitermate gave big band eh, in Duitsland. Zo luistert u naar Flying Home. dat een big band of niet? Fantastisch toch? Max Greger en de Rias Big Band met Flying Home. Eh, ik heb nu klaarstaan een uh, vocaal duo. En niet de minste Mel Tormé en Cleo Lane. Het komt van de cd Nothing Without You. En eh, ze zingen het gelijknamige nummer I'm Nothing Without You... En ze worden begeleid door een band onder leiding van Clio's eh, echtgenoot Johnny Dankworth. Een opname uit 1992, I'm Nothing Without You. singing tunes like you. I don't know even one who can croon like you. You make it look so easy, like falling off a log. So effortless and breezy, you're velvet and I am merely fall. I'm nothing without great partner. I'm so keen on you. Pull oh, the freight, partner. I'm here to lean on you. I love your music. Each note has rhythm. You are pure music, high style and jazz rhythm. How can you top a that work? They always know the score. How much is Citibank worth? A Dankworth is worth even more. I'm nothing without you. Without you, I'd just disappear right into thin air, and no one would care or notice I ever was here. Without you, I'm hopeless. I'm not even good for a song. I'm not without you, without you, I'd surely go wrong. I'm nothing without you. Without you, I lack what it takes. Unless we're combined, I have half a mind to blow all my chances and breaks. I'm nowhere without you. To doubt you would always be wrong. You've tune and I wanted to do. We've settled the issue, I wish I were you. But now we're together. Together is where we belong. En ook dit swingde de pan weer uit. Mel Tormé en Cleo Lane. I'm nothing without you. Uh, ja, Miles Davis eigenlijk kan je nooit een programma draaien, eh, verzorgen zonder een keer Miles voorbij te laten komen. Toch een van de iconen van de jazz. Uh, eh, Maas op trompet wordt hier begeleid door Horace Silver op piano... Percy Heath op bas en Art Blakey op drums. Het is een opname gemaakt in de beroemde Van Gelder Studios... bij Rudy Van Gelder eh, op 6 maart 1954. Luistert u naar Weirdo. En dat was eh, Miles Davis met Weirdo. Ja, beste luisteraars, we komen alweer eh, aan het eind van dit programma. Time Flies. Eh, wel, ik vond het weer heel plezierig om voor u de uitzending te hebben mogen verzorgen vandaag. we zien elkaar op de 11 september weer terug. Althans, we horen elkaar dan... Dan eh, mag ik weer eh, een programma voor zorgen. de volgende week, 28 augustus, is eh, mijn collega Marco Frank de draaiert van dienst. we gaan eruit met een Nederlandse bezetting, namelijk de Diamond 5. In de 50 en 60 jaren een vermaarde combo met Harry Verbeke op de Noorsax, Kees Smal op, op trompet... Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas... en good old John Engels nog steeds actief op drums. Het is een opname gemaakt in mei 1964... en die cd die heette Brilliant... We gaan luisteren als laatste nummer van deze uitzending naar het nummer Mono Sil. Tot de volgende keer. Thank you.